Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De eindexamens wiskunde en natuurkunde zijn de afgelopen 30 jaar een stuk makkelijker geworden. De krant Trouw schrijft daarover. Onderzoekers vergeleken verschillende examenvragen. In de examens van de laatste jaren zaten nog maar bijna de helft van de leerstof. Ze zaten bijvoorbeeld minder denkstappen in een vraag of ze werden grotendeels voorgekoud. Gemiddeld halen scholieren afgelopen jaren hogere cijfers voor hun eindexamen wiskunde en natuurkunde. Maar dat komt volgens de onderzoekers dus niet doordat ze slimmer zijn geworden. Op veel plekken is de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen losgebarsten. Politici trekken het land in met flyers, doen mee aan debatten en plaatsen verkiezingsberichten op social media. En vooral dat laatste valt bij sommige mensen niet lekker. Deze politici uit Limburg krijgen de laatste tijd een hoop bagger over zich heen. Als ik iets op Twitter zet, dan krijg ik reacties die eigenlijk een beetje variëren van... Uh, eh, wijf ga koken tot echt wel serieus of eh, soms wat dreigend van eh, we komen achter je aan... of je bent lid van een pedofiele partij. Je wordt uitgemaakt voor pedofiel, uitgescholden voor rotte vis. Ik maak me daar ernstig zorgen over. Volgens politici krijgen ze vaak als het gaat om gevoelige onderwerpen... zoals stikstof en klimaat te maken met vervelende reacties. Erik ten Hag heeft zijn eerste prijs binnengehaald met Manchester United. In een uitverkochte Wembley won zijn team de finale van de League Cup. Een groot bekertoernooi in Engeland. Met 2-0 tegen Newcastle United. Ten Hag is blij natuurlijk, vooral voor zijn club... die al zes jaar geen prijs had gewonnen, zegt hij tegen Fireplay. Ah, dit is uh, geweldige motivatie en ik denk dat dit geeft de spelersgroep heel veel vertrouwen. Hè, dat wij wat kunnen bereiken met elkaar. Hè, dat we eh, hoge eh, toppen kunnen halen. Dat we veel kunnen bereiken met elkaar als we met elkaar hard werken. Erik ten Hag was pas de eerste Nederlander die als coach de finale van de League Cup wist te bereiken. En hij is dus ook de eerste Nederlander die hem heeft gewonnen. En dan nog het weer. Het is een lekker zonnig dagje vandaag. In de middag wel een paar stapelwolken. Het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De storing in de afsluitdijk is verholpen. De A7 Heerenveen Den Oever is in beide richtingen weer open.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 Het postbedrijf moet bezuinigen vanwege tegenvallende resultaten over het afgelopen jaar. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht en stuurden bedrijven ook minder pakketten. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 anderen raakten gewond. De geweldsexplosie volgde na de moord op twee Joodse kolonisten. En afgelopen nacht was op verschillende plekken in Nederland het noorderlicht te zien. Onder meer in Drenthe, Groningen, Friesland en Gelderland konden liefhebbers een glimp opvangen. Het weer de ochtend verloopt droog en zonnig. Smiddags af en toe wat stapelwolken. Het wordt vandaag een graad of 7. it to get and home is the love. fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering. sorry kids, we got no reply.